van der Linde met het NOS-journaal. Er lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer om illegaliteit strafbaar te stellen, maar hulp aan illegalen niet. Voor de zomer ontstond discussie in de Tweede Kamer... omdat het erop leek dat het aanbieden van bijvoorbeeld een kom soep aan illegalen ook strafbaar zou worden. Dat is nu uit de wet geschrapt, waardoor een meerderheid waarschijnlijk voor zal stemmen. Britse artsen worden opgeroepen om niet te gaan staken. Er is een flinke griepgolf in het Verenigd Koninkrijk... en volgens de minister van Volksgezondheid zal de staking de zorg verder onder druk zetten. De artsen onderhandelen met de Nationale Gezondheidsdienst NHS over hogere salarissen. Vanwege de griepgolf ligt er een record aantal patiënten in het ziekenhuis. Ook heeft veel personeel zich ziek gemeld. Een man uit Holte in Overijssel is vannacht op de intensive care beland... nadat hij zijn buurvrouw te hulp was geschoten... die het slachtoffer was van een overval. Twee mannen waren het huis van de buurvrouw binnengedrongen... en bedreigden haar met een wapen. De man kwam in actie toen hij glasgerinkel hoorde... maar werd door de overvallers zo hard op zijn hoofd geslagen... dat hij zwaar gewond raakte. De buurvrouw raakte niet gewond. De bus van Emmen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt toch niet gratis. Dat kondigde demissionair minister Keizer aan tijdens een bezoek. De pendelbus tussen Emmen en het AZC wordt met name gebruikt door asielzoekers. Zij weigeren soms de ritprijs te betalen en zorgen dan voor overlast, zegt de busmaatschappij. De asielminister vindt het geen oplossing om de asielzoekers dan maar niet te laten betalen. Zij stuurt aan op meer beveiliging in en rondom de bussen.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 En in die missie zijn ze geslaagd. we draaien er nog één en dan gaan we luisteren naar de opname met Dean Presley. Eerst de Mira en The Dancer of Freedom. dan gaan wij terug naar 2 december. Want dat was op dinsdag. Want uh, je hoorde met eh, The Danger of Freedom. En dat was de opnamedag met eh, Dean Presley over zijn Tiny Desk optreden in Alternative FM. En daar gaan we nu naar luisteren, naar de audio-weergave. Weer in de studio. Dean Presley, welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, want je hebt nu een complete band bij je. Want de laatste keer was je in je eentje. Ik zou zeggen, stel ze even aan je voor. Of aan ons voor. Ja. Op de drums eh, hebben we daar Tor Appel uit Haarlem. Eh, links voor, de, voor mij, rechts voor de kijker is Bram Vervennen. Dat is de ruggengraat van de, van de groep, zeg maar. En eh, rechts van mij is Jesse Becker. Dat is zo'n beetje de beste gitarist van Alkmaar en omstreken, Jaap. Ja. Dus dat... Eh, ja, het is eh, alweer even een tijdje terug. Maar hoe anders is het om met een band te spelen eh, ten opzichte van, je, van jezelf... toen je hier de laatste keer in je eentje was? Ja, nou, het, is sowieso veel makkelijker omdat je heel veel steun hebt aan de, aan de band natuurlijk. Ik bedoel, het klinkt veel voller en het draagt die nummers veel meer. En omdat we met z'n drieën zingen, het is denk ik toch wel een, een goede, een mooie kwaliteit van ons. dat, is, dat, ja, dat, dat lukt je niet in je eentje. Hm. We hebben natuurlijk vorig jaar eh, het album van jou eh, mogen zien. Het eh, debuutalbum zelfs. hoe is die ontvangen? Ja, ik, ik denk best wel goed. We hebben er heel veel mooie dingen zijn er, uitgevolgd. En wat ik net al buiten de camera's vertelde... is dat ik met Jesse samen hebben we met de Bloegers Boogieman eventjes meegetoerd. We hebben voorprogramma Douwe Bob gedaan. Twee avonden voorprogramma Danny Vera. zelfs ook een in-store bij Velvet op Record Store Day. En ja, het is allemaal, allemaal leuke dingen. Nou ja, vanavond eh, gaan we dus een totaal andere ehm, karakter van jou eh, zien. Tenminste met band. En een heel ander soort eh, muziek gaat het, gaat het worden. Ja. Hoe kijk je er naar uit? Ik heb er onwijs veel zin in. Ja. Het eerste nummer van vanavond, mensen. Dus zet je schrap. En dat heet Seven Bridges Road. the southern skies. Southern Dan kom ik weer <clears throat> langzaam in beeld lopen weer mensen. Want eh, het is natuurlijk zo dat er bepaald soort muziek wordt gemaakt. Als het om muziek gaat, wat voor, waar, waar zie jij jezelf in? Want Nederland is een beetje een hokjesland. Eh, wat, wat, eh, waar moeten we het zoeken? Ik denk dat je het heel breed moet typeren als een soort combinatie van folk, rock, uh, Americana en country pop of zo. Ja. Dat is wel een hele mond vol. Ja, ja, maar heb je dan ook voorbeelden? Van, nou eh, voorbeelden in de zin van waar jij eh, eigenlijk je muziek aan opgetrokken hebt? Nou, zoals jij weet ben ik natuurlijk een enorm fan van de Beatles. Maar eh, ja, oh, de Birds, Cross the Hills en Nash, de Eagles... en wat recenter, bijvoorbeeld Chris Stapleton. Dat, dat, ja, dat vind ik heel gaaf. hoe zoek je dat uit? Want we, er zijn ook muzikanten die dan op een gegeven moment er een hele studie van maken. Nou, de Beatles heb ik ook wel <laughs> echt een eh, studie van gemaakt. Dat eh, heb ik alle partijen, de baspartijen, de gitaarpartijen, de toetsenpartijen, die heb ik allemaal uitgezocht. En uh, maak ik ook wel eens maar hele versies van nummers. Dus dan drum ik het eerst en dan, hup, dan komt dat basje. En dan, dat vind ik heel leuk om te doen. Het is wel een beetje een, een bezigheid. Maar ja, ik kan soms wel eens tot in het extreme dingen gaan uitzoeken, ja. Met andere woorden, je speelt meer instrumenten. Dat klopt, ja. ja. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst eh, gaan we drie nummers eh, van je horen. Want je gaat er drie achter elkaar spelen. Eh, dat zijn So Hard To Be In Love. Dat is het eerste nummer. Dan Don't Pull Me Out. En als laatste Kiss Me Again. Heeft dat nog een speciale betekenis? Ja, dat vraag je natuurlijk niet voor niks. Nee, dat was de tweede single van de, van de plaat. Mhm. En eh, eh, dat, dat gaat over een, eh, een meisje dat ik, dat ik tegenkwam op een feestje. En ik was eigenlijk op slag verliefd. En ik dacht meteen, ja, die, die is van mij en die is nooit meer van iemand anders, zeg maar. En nou, toen een beetje geflirt natuurlijk, zoals dat gaat. En twee weken na dat feestje heb ik eigenlijk nooit meer contact met haar gehad. Maar wel een liedje. Maar wel een liedje. Die gaan we straks als laatste van het draaitje van drie horen. Helemaal goed. I got lost in millions of ways. And today I'll do it over again. Cause there's nothing to keep me from trying to keep me from crying my heart out about you. So here am I listening to see what I'm missing. I want what I need to be enough. Hey, it's so hard to be in love. What can I do? I just want to be with you. Is there anywhere else I can go? Cause I want to be where nobody sees me just want you to come home. Oh, no, no, no, don't wanna live on my own. Here am I sitting, the songs I am singing are the songs of pain and regret try to get over the things that are running and wandering around in my head. So there's no more listening, it's not me who was drifting if I me. I know I'm in love. Hey, it's so hard to be in love. Walking out do I just want to be with you? Is there anywhere else I can go? Cause I want to be where nobody sees me. Just want you closer in the darkness. I swear I didn't even know her when I promised that she was a diamond in the rough. She was a fossil in the tough. That I would take her and then hold her close to me. Kiss me look in my eyes one more time Cause only you can make my darkest moments bright Say what you said Your words are nail inside my mind Baby, you should know that you're the star I wanna see of my meekness. She was the one who gave me hope, the only girl who felt like home. She fanned the flame in me and made me come alive. Kiss me again, look in my eyes one thoughts are nailed inside my mind. Baby, you should know that you're the star I even weer in beeld. <laughs> dat is altijd leuk. Want je vertelde net, <clears throat> Dien, dat je dus meerdere instrumenten bespeelt. Ehm, je bent begonnen met akoestische gitaar. Hoe zit het? Ik ben begonnen met eh, piano op toetsen. Ja. Piano? Ja, daar ben ik mee begonnen toen ik een jaar of acht was. Toen ik een half jaar les. En toen beviel het me allemaal niet. Het ging allemaal niet snel genoeg. En ik kon geen noten lezen. En dat vond ik helemaal niks. Toen eh, ben ik dat wel blijven doen, maar niet op les. Toen op mijn veertiende eh, eh, leende ik de gitaar van mijn oom, die ik overigens nog steeds leen ook. Dat is niet deze, maar die, die staat nog steeds eh, thuis. Mm. En eh, toen pas kwam de liefde voor muziek echt. En ehm, toen al snel wilde ik een bas hebben en een drumstel hebben. En nou ja, toen, ja, dan, als je eenmaal bent begonnen, dan, dan is het stoppen heel lastig, zeg maar. Ja, maar daarmee kan je eigenlijk als het ware gewoon wat je in je hoofd hebt zitten uitvoeren. Omdat je dan in de ruwe basis begint met eh, al die instrumenten. Nou, in grote lijnen wel, maar ik kan het natuurlijk niet zo goed spelen als, als eh, de, het, Thor, Bram en Jesse. Eh, maar in grote lijnen kan ik wel een beetje uittekenen hoe het moet klinken, ja. ja. <clears throat> nu ben je al een tijdje bezig, ook met deze drie heren. heb je ook een speciaal moment waar je aan denkt... nou, dat was toch wel een meest hoogtepunt die we beleefd hebben? Ik denk dat de echte hoogtepunten, dat we die niet eh, op de radio eh, kenbaar <laughs> kunnen maken. Maar ehm, nee, we hebben... Eh, ja, ik, ik denk dat wat ik het leukst vond... waren de twee avonden voor programma Denny Vera in het Amsterdamse Bos Theater. Dat, dat zijn wel de hoogtepuntjes, denk ik. Nou heb ik ook begrepen dat je met op het plein, zomaar op het plein, ook gedaan heb. Was dat ook met deze drie eh, heren? Dat was ook met deze drie heren, ja zeker. Ja, dat was ook een enorm feest. We, toen, eh, we wilden eh, na ons optreden wilden we nog naar de volgende kijken. En toen wilden we in het publiek gaan staan, maar daar was geen plek meer. Dus toen zijn we maar van boven zijn we gaan kijken. Dus ik heb begrepen dat er ruim 2000 mensen naar ons hebben gekeken daar. Dus dat is wel heel, heel mooi. Ja. Een hoogtepunt dus. Ook zeker een hoogtepunt, ja. We gaan nog één nummer van je horen, of van jullie horen. En dat is Count On Me. Zeker. Could you tell me how you feel if I'm dreaming? if it's real. Could you tell me who you are? When I see your heavy eyes and your smile that's telling lies, all I want is you to show me who you are. Cause no matter what, you can count. no matter what you can count on me if there's something you must say don't be afraid i'm on my way and i'll show you who i am i can tell but wonder why i've been hiding all this time. All I want is me to show you who I am. Cause no matter what, you can count on. how you feel. I wasn't dreaming, it was real. Now we know who we are. Ja, maar bij de afsluiting eh, moest ik nog wat eh, doen. Ja, nee, ik, eh, ik weet dat had ik <laughs> gezegd dat ik nog een afsluiting zou doen. Ehm, want zijn er na, deze, na dit optreden nog wensen die je nog hebt, eventueel? ik heb heel veel wensen, <laughs> maar... Ehm, Nee, ja, goed, we gaan nog heel veel leuke dingen doen. We mogen in mei mogen we in de Cavern Club in Liverpool spelen bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt een bucketlist dingetje en dat wordt in vervulling gebracht. Dus dat vind ik heel gaaf. En eh, jullie zeiden net gekscherende avonds live, maar eh, dat komt ook nog wel, hè jongens? <laughs> dat is ook nog wel de bedoeling dat dat ooit een keertje eh, mag, ja. Goed, dankjewel. Jij bedankt. ik eh, zei net, ik eh, was nog wel wat vergeten. Maar een deel heb ik alweer hersteld. Ja, want op een gegeven moment eh, krijg je wel eens dingen binnen. en Alex Nieuwland die had vandaag al even de tracks doorgemaild van Newells. En dit was een van de tracks die op dat nieuwe album staan. Morgen komt die echt uit in dat opzicht. En daarom eh, lieten we hem eh, ook horen. Want ja, we laten alleen maar even wat eh, dingetjes nu horen van dat album. Twee nieuwe tracks. Want die eerste, die hebben we eigenlijk al op single laten horen. Love Shines Brighter in the Rain. Dat is helemaal de titel. Want ik moet altijd weer nadenken bij die, bij die titel. maar dit is In Another World. En dat was toch heel duidelijk met de vocalen van... Niemand minder dan Els van der Greft. Want eh, daar vormt eh, eh, deze Alex Nieuwland met, met Els van der Greft Newells mee. Dus dat is de reden. Goed, Walter Sands die zegt... ja, dit wordt een drama-uitzending met alles wat te vergeven bent. Nee, want ik heb al voor een flink deel de boel alweer hersteld, Walter. Dus dat is zo mooi als je hier zo'n uitzending hebt... waarbij je dus even weg kan lopen... Met eh, bijvoorbeeld Dean Presley, want dat hebben we ook opgenomen. Dat heb je net ook kunnen horen. En dat is een Tiny Desk eh, optreden. En waarom? Dat, eh, de aanleiding was heel simpel. Op de sociale media deed Dean een oproep van wie, wie, kan mij helpen met een videoproductie voor een Tiny Desk optreden? Dat wilde hij in eerste instantie doen in de Alkenaar. Maar eh, toen eh, staken wij onze vinger op van, nou, we hebben die videoproductie wel. Maar eh, zie je heel vast aan de Alkenaar? Nee, was het antwoord. dat kan ook hier, dus dat hebben we gedaan wel een beetje het uh, halve meubilair eh, eruit gegooid. Tegenwoordig staan er nu weer kerstbomen met kerstballen. En eh, alles staat in kerststemming. Dus in dat opzicht is er weer, weer het nodige veranderd. En ja, wij moesten even wat tafels en stoelen eruit halen. Om het echt een beetje een huiskamersfeertje te houden. Dus dat was de reden van de opname. Maar de wederkerigheid is, dan willen wij natuurlijk wel de boel uit kunnen zenden. En dat hebben we net gedaan. maandag wordt dit helemaal herhaald. Dus dan weet je dat ook weer. Eh, en ik was ook nog wat aantal eh, alternative FM-sessies vergeten. Want bijvoorbeeld die van Dean Presley... die staan ergens op een externe harde disk thuis... maar ik ben vergeten om hem op een USB-stick... zoals ik die nodig heb bij deze uitzending... mee te nemen. Dus... Maar uh, er is altijd nog een soortement van sherry... zoals wij dat in interne vaktaal bij Alternative FM noemen. En zo heb ik de boel weer aardig hersteld. Alleen, er is één ding wat ontbreekt. En dat is nog een ja, een, het werk van Suus van dit jaar. Want die hing in de mailbox. Maar dat eh, moet dan maar even wachten voor een eh, latere keer. Maar eh, er is nog meer, want we krijgen straks ook een nieuwe single van Cully. Ook hersteld, want die heb ik dus nu ook bij me. Dus <laughs> ja jongens, ik ben niet voor één gat te vangen. Dus die gaan we straks ook horen. Maar om Walter ook weer een beetje plezier te geven deze avond...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 Thank you. vergeet het alles zacht, het kan maar niet te hard. Alles hapert, alles zwart. want er is uh, één dag die uh, bij is bijgebleven. En dat is een zaterdag in februari geweest dat ik op een gegeven moment eh, besloot om naar eh, Woerden te gaan. Eh, waarom? Omdat Melanie Ryan speelde en deze Inbos. En daar heb ik toch een waardevol <laughs> moment met, met deze Jelle Inbos aan de overgehouden. Want hij was van de week zo vriendelijk om mij de nieuwe single alvast even te sturen. En die heeft hij gisteren geloof ik ook uitgebracht. Ja, en dan hoor je hem ook uiteraard bij ons in Alternative FM. De Witte Harlekijn, de nieuwe single. En daarvoor hoorde je Veline met Alleen. Het was trouwens in een periode dat er waanzinnig eh, goede muziek werd uitgebracht. En ik heb hem niet voor niks gedeeld eh, op Facebook, eh, vrienden. En dat is dit nummer. Hier is hij nog een keer. Engel met Elise... Brigitte Beckman. Loop maar door, het is beter zo. Mijn weg loopt volledig dood en dat weet jij ook. Ja, de stappen voelen eenzaam zo. Maar het kan en zal verkeerde wordt naar brede rood. Dus laat los. Voor we samen zinken, Leo en Kate op een ijsschots. En jij krijgt al wat water binnen, dus laat los. Ik weet dat het pijn doet, maar lieve schat, ik ben belast dat je kwijt moet. Dus kies voor jouw geluk en laat mij maar even, ja laat mij maar even, alles op een rijtje zetten. Ik kan alleen zelf met mijn twijfels vechten. Maar zo onze liefde never nooit in twijfel trekt. En het spijt me echt dat het zo gelopen is. Met elke stap een stukje verder uit elkaar. Maar hopelijk vind jij wat je zoekt. En ik ook op mijn manier. Maar onze reis samen loopt ten einde hier. Vader. Favel, wat moeten we nu nog zeggen dan? Ik doe je meer pijn dan ik hebben kan Je kijkt nog één keer om en je zegt Vaarwel attacking me, attached to me, I'm bound. Panic, panic, I know it's pathetic, distracting me, detaching me. de twee songwriters die altijd leveren als we ergens in nood zitten. Dat is deze dame, Wendy Moore. En de andere heet Jacob D. Edwards. Jazeker, dat zijn de stamgasten hier eh, bij ons in eh, de uitzending. Wendy eh, Moore komt eh, meestal één keer in het jaar langs, maar wanneer, dat weten we nooit. Eh, Jacob die Edward is meestal in maart. Hoewel die één keer, en dat was ook dit jaar, toevallig gewijs, ook nog eens een keer bij ons langskwam. Samen met Roy de Smet, en toen was de, de Volendamse kermis aan de gang. De nieuwe single van Curly Mensen is deze week uitgekomen. En dat nummer dat heet Broken Machine. Die hoort tot aan het einde van dit tweede uur.